zodat de zorg en de handhaving minder zouden worden belast... en om samenkomsten te voorkomen. Overtreders kunnen een boete en een aantekening in hun strafblad krijgen. Bij de staatsloterij Oudejaarstrekking is de hoofdprijs van 30 miljoen euro gevallen op twee halve loten. De winnaars uit Tiel en Zwolle kochten hun lot online en ontvangen ieder 15 miljoen. Vorig jaar viel de hoofdprijs ook op twee halve oudejaarsloten. Nederlandse zeevissers mogen vanaf vandaag toch vissen in Britse wateren. De Britse autoriteiten hebben de lijst van schepen die door de EU was ingediend goedgekeurd. Dat betekent dat de Nederlandse vissers die zich hadden aangemeld... later vandaag een vergunning krijgen toegestuurd, zegt branchevereniging Visnet. De vissers zijn blij dat de overgang naar het nieuwe handelsakkoord met de Britten bijna rimpelloos verloopt. Op dit moment zijn er weinig vissers op zee. De meesten blijven binnen vanwege oud en nieuw. Wel zijn vissers van plan om dit weekend en maandag uit te varen. In het Verenigd Koninkrijk zijn deze maand bijna 950.000 mensen ingeënt met het Pfizer-BioNTech-vaccin tegen corona. De planning is om binnen een week ook te starten met het vaccin van de Universiteit van Oxford en de farmareus AstraZeneca. Het Verenigd Koninkrijk was het eerste land ter wereld dat het vaccin van Pfizer-BioNTech goedkeurde. Dat was op 2 december. In Duitsland zijn intussen 130.000 mensen ingeënt. De Duitsers wilden eigenlijk al een miljoen mensen gevaccineerd hebben voor de jaarwisseling. Maar dat is volgens gezondheidsminister Spaan niet gelukt vanwege kinderziekten en de beschikbare hoeveelheid vaccins. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. Vooral in het noorden ontstaat lokaal mist. Het gaat vannacht licht vriezen en het kan glad worden.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 Het gebeurde op 12 december. We waren aan het rekenen en ik was al klaar. Dat de meeste zijn echte pennen en wanneer. Wij mogen het kerstspel spelen dit jaar. Toen ging hij de zei Marjolein. En toen zij Maria mocht spelen, hoopte ik dat ik Jozef mocht zijn. Maar natuurlijk werd Peter weer Cause I'm doing better I just wanted to tell you That I'm okay I hope you never feel the same I'm doing fine without you, babe Not gonna help you Try to get you back up on your feet Cause I'm doing fine without you, babe I don't want you to stay leaving broken for a day.